Twee uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De Ajax-supporters die wilden demonstreren op het Malieveld in Den Haag... mogen daar niet naartoe. Op het Malieveld staan ADO-supporters de bussen op te wachten. De ADO-aanhang is ingesloten door politie. Om een confrontatie te voorkomen wijken de Amsterdamers naar het internationaal strafhof. De Ajax-aanhang is boos dat ze al twaalf jaar niet welkom zijn... bij uitwedstrijden tussen Ajax en ADO Den Haag. Op dit moment speelt Ajax in Den Haag tegen ADO. Afgelopen week liepen de spanningen verder op. Supporters van de club uit Den Haag bekladden onder meer het beeld van de dokwerker in Amsterdam met groene en gele verf. In Noord-Holland zijn diverse incidenten geweest waarbij NS-personeel werd mishandeld. Op het station van Anna Paulona bij Den Helder sloeg een groep van zeven mannen een machinist en kreeg klappen in zijn maag en werd met een blikje bier bekogeld. De zeven zijn aangehouden. Gisterochtend werd een conducteur geslagen toen hij in de trein een man wakker maakte. De 24-jarige Roemeen sloeg om zich heen en raakte de conducteur in het gezicht. en is op het station van Castricum aangehouden. Een inzamelingsactie voor een bejaard stel uit Winkel... heeft in één dag tijd al meer dan 23.000 euro opgeleverd. De man en vrouw van in de 90 hebben al meer dan 50 jaar een winkeltje aan huis. Deze week werden ze door zogenaamde klanten beroofd van hun spaargeld en juwelen... ter waarde van tienduizenden euro's. Onder meer Geen stel besteedde aandacht aan de actie en toen ging het heel hard. Burgemeester Marja van Bijsterveld van Delft heeft tijdens een vergadering onbedoeld bijna haar smartphone vernield. Toen ze met haar voorzittershamer een onderwerp wilde afhameren, sloeg ze niet op het daarvoor bestemde plankje, maar op haar smartphone. Daarna deed de CDA-burgemeester het partoes nog een keer... omdat ze vond dat de hamer zo zacht klonk. De actie van de burgemeester leidde tot de nodige hilariteit in de vergaderzaal. De telefoon heeft de aanval overleefd. Het weer, vandaag veel zon, vanmiddag kans op wat sluierbewolking.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 we turning up. Yeah, we turn. Zandvoort. decide on my destiny What if we secret I tried to hide, but I can't have you. We're bound to break, and my hands are tied. Le spiagge bruciano Selfie di ragazze dentro i bagni che si amano La notte è giovane, giovani vecchi Parlami d'amore che domani sarò a pezzi Intanto cerco il mare, una penso più, e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te eh. video di ragazzi persi dentro ad un telefono La notte è giovane, sognami adesso Parlami d'amore che domani non sarò cosa fossero te Sotto il cielo, sotto il cielo Di Berlino, di Berlino Mangio un pezzo panino E ti perdo Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con l'asfalto, col cemento le prendo Come se fossero te, come se fossero te Come se fossero te E un sentimento non mi scappano da casa Non lo ti centro con la macchina del tempo ho visto un attimo gli amici per la pelle Parte il campionato e si riaccendono le stelle Sigue siendo molesta said.